Mark Hokken met het NOS-journaal. Het kabinet moet bij het opstellen van de nieuwe begroting rekening houden met een tegenvaller van mogelijk 2,5 miljard euro, zeggen bronnen rond het kabinet. De salarisverhoging voor de ambtenaren valt duurder uit dan verwacht. Morgen komen de coalitiepartijen VVD en PvdA bijeen voor onderhandelingen over de laatste begroting van dit kabinet. Die wordt op Prinsjesdag, op de derde dinsdag in september, gepresenteerd. Het onderhandelingscomité van de Syrische oppositie laat zich voorlopig niet zien bij het vredesoverleg in Genève. Vandaag werden twee steden gebombardeerd die in handen zijn van de oppositie. Bij de luchtaanvallen zouden zeker 44 mensen zijn gedood. De oppositie zegt dat het bombardement nog eens laat zien dat president Assad geen enkel belang heeft bij vredesdiplomatie. In Syrië geldt officieel nog steeds een staakt het vuren, maar de laatste tijd is het geweld opgeleid. De Syrische regering zegt dat de rebellen het bestand schenden. Een van de verdachten van de aanslagen in Brussel is ook aangeklaagd voor de aanslagen in Parijs van 13 november. Het gaat om Osama Krayem, een zweet van Syrische afkomst. Belgische media schrijven dat van Krayem vingerafdrukken zijn gevonden in bijna alle schuilplaatsen van de terroristen van Brussel en Parijs. De Mexicaanse president Peña Nieto zegt open te staan voor het legaliseren van wietgebruik voor medische en wetenschappelijke doeleinden. Maar hij blijft bij een keiharde aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit. Peña Nieto deed zijn uitspraken tijdens een speciale VN-sessie in New York. In de eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Groningen-Rode JC werd 1-0 en PSV Vitesse 2-0. PSV staat nu weer bovenaan in de eredivisie met drie punten meer dan Ajax. Maar de Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld... en kunnen bij winst morgen op Heerenveen weer op gelijke hoogte komen. Het weer vanavond opklaringen, het blijft overal droog. Vannacht kan het in het zuidoosten lokaal aan de grond vriezen. Elders is het 1 tot 3 graden.